Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De zorg in Nederland loopt helemaal vast als het systeem niet helemaal op de schop gaat. Veel huisartsen zijn al overbelast en veel verpleeghuizen zijn al vol... en er komen nog steeds veel meer ouderen bij. Deze arts legt uit wat de kern van het probleem is. In het huidige systeem wordt het beloond om maximaal zorg te verlenen. Maar daar moeten we vanaf. Ja, al het geld wordt dus vooral in de ziekenhuizen verdiend. Experts zeggen dat het helemaal anders moet. Dat er veel meer zorg thuis moet worden verleend... en er ook veel meer aan preventieve zorg zou moeten worden gedaan. De Nederlandse ambassade in Moskou waarschuwt voor een mogelijke aanslag in Russische steden dit weekend. Nederlanders die naar Rusland gaan kunnen drukke plekken beter vermijden, zeggen ze. Aanleiding is een bericht van de Russische Veiligheidsdienst. Zij zeggen dat een aanslag van IS is voorkomen in een synagoge. De motoclub Hardliners is per direct verboden. Volgens de rechtbank heerst er bij die club een cultuur waarin het wordt gestimuleerd om strafbare feiten te plegen. En dat leden ook betrokken zijn bij drugshandel en aanslagen. Hardliners werd vanuit de gevangenis opgericht door de leiding van Hells Angels, dat al eerder werd verboden. En de pissende ijsbeer is dan ook eindelijk aangezet bij het Groninger Museum. Het standbeeld stond in de binnenstad van Amersfoort, maar moest daar weg na klachten van bewoners. Die werden wakker van het gekletter omdat de ijsbeer ook s'nachts doorpiste. Ja, nu staat hij dus in Groningen en deze verslaggever van RTV e Noord checkte de reacties. Nou, de ijsbeer pist. Wat vinden ze ervan in staat? Gigantisch beest, hè? Mooi, ja. Ja, mooi toch? Nou, wel mooi iets, hè, Groningen. Er zit wel een boodschap in, hè? Oh ja? Dit te maken met klimaatverandering. Oh. dat eh, is niet zo mooi als hij uit gaat sterven. Dat is goed, dat is een mooi statement. Wat vindt u van de straal? Eh, nou, krachtig. Ja, de tijden zijn nu wel aangepast om gezeik te voorkomen. S'nachts houdt de ijsbeer even zijn plas in. En dan nog het weer. Vanavond blijft het helder, koelt het af naar een graad of 6. Morgen wordt afwisselend bewolkt met soms wat zon. Een stukje warmer dan vandaag, dan een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er is namelijk een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Diemen. Er staat daar 3 kilometer file en hou rekening met 10 minuten oponthoud. Er zijn drie rijstroken afgesloten.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 I heard somebody say. But if all I've been is fun, then baby, let me go. Don't wanna be in your way. And I don't wanna be your second choice. Don't wanna be just your friend every bit of hope.